Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet weer met een update over de coronacrisis. Afgelopen middag is zonder meer gesproken over risicovluchten van en naar New York. Die stad is de brandhaard van de corona-uitbraak in de VS. Het ging ook over het mooie verwachte lenteweer. De vrees is dat Nederlanders er weer massaal op uittrekken, net als twee weken geleden. Toen werd er zondag aan het eind van de ochtend een NL-alert eh, afgegeven... met de oproep om vooral binnen te blijven en af afstand te houden. Er liggen nu 1273 coronapatiënten op de intensive care. 82 meer dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum dat de patiënten verdeelt. Op dit moment zijn er nog voldoende IC-bedden beschikbaar. Volgende week moeten er 2400 IC-bedden zijn... waarvan 1900 voor mensen met het coronavirus. Het Fonds van Boeren dat de stikstofcijfers van het RIVM in twijfel trok... geeft toe dat die cijfers kloppen. 41 van de stikstofneerslag in gevoelige natuurgebieden... komt inderdaad van de landbouw. Dat staat in een rapport op de website van de boerenlobbyorganisatie LTO... waar verder geen rugbaarheid aan is gegeven. De stroomproductie van de drie kolencentrales in Nederland gaat nog dit jaar fors omlaag om de CO2-uitstoot te verminderen. Sluiting van, een die, van die centrales behoort ook tot de mogelijkheden. De elektriciteitsproductie wordt overgenomen door gascentrales die minder uitstoten. Het is de belangrijkste maatregel waarmee het kabinet wil voldoen aan het urgenda-vonnis. Op de grootste versmarkt van Frankrijk wordt een mortuarium ingericht... voor lichamen van overleden coronapatiënten. Omdat de mortuaria in Parijs de vele doden nu niet aankunnen... heeft de politie een van de gekoelde voedselhallen gevorderd in Rungis... ten zuiden van Parijs. In Frankrijk zijn alle markten verboden. Het weer, toenemende bewolking en plaatselijk wat lichte regen. Vannacht droge opklaringen met minima tussen 0 en 5 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met smiddags mogelijk een bui. Het wordt 8 tot 11 graden.